Amber Brandsen met het NOS-journaal. De 16-jarige Anthony, die vastzit voor het doodsteken van zijn medeleerling Wesley... op het Corbulo College in Voorburg... heeft vrijdag na zijn aanhouding al een bekentenis afgelegd. Tegen Omroep West zei de advocaat van de dader... dat hij niet de intentie had om de jongen te doden. Anthony zou een mes bij zich hebben gehad... omdat hij bang was om alleen over straat te gaan. De raadsman zegt dat zijn jonge cliënt Wesley wilde slaan. Of hij bewust een klap heeft gegeven met een mes in zijn hand... zullen we volgens de advocaat nooit weten. De 16-jarige verdachte blijft nog zeker twee weken in voorarrest. Een andere jongen die het mes aan de verdachte zou hebben geleverd zit ook vast. De olieprijs is gezakt tot het laagste niveau in vier jaar. Een vat kost nu 88 dollar. Deskundigen denken dat de olie langere tijd goedkoop zal blijven... en dat zou ook tot lagere brandstofprijzen kunnen leiden. Sinds afgelopen juni is de prijs voor een vat olie met ruim 20 gedaald. De belangrijkste oorzaak lijkt de achterblijvende vraag... door kwakkelende economieën in Europa en minder vraag uit bijvoorbeeld China. Verder is het aanbod gestegen door de winning van Amerikaanse schalieolie. Rianne Donders wordt de nieuwe burgemeester van Roermond. De 54-jarige Donders is lid van het CDA en sinds 2004 burgemeester van Gelder op Mierlo in Brabant. Roermond had twee jaar geleden al een nieuwe burgemeester moeten krijgen, maar de benoeming van VVD'er Offermans ging eind 2012 niet door. Toen bleek dat hij tijdens de sollicitatieprocedure geheime informatie had gekregen van toenmalig wethouder en partijgenoot Jos van Rij. De jaarlijkse vakprijs voor het beste televisieinterview, de Sonja Barend Award, is gewonnen door Jeroen Pauw. Sonja Barend zelf maakte dat bekend in De Wereld Draait Door. Pauw krijgt de onderscheiding voor zijn interview met Fleur Agema in de serie Vijf jaar later. Het weer, alleen in het noordwesten en langs de westkust is nog een bui mogelijk. In de rest van het land blijft het zo goed als droog. Vannacht koelt het af tot 9 graden. Morgen schijnt de zon geregeld en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS. Ja, welkom bij het tweede uur van CFN Cinema. Mijn naam is Akko Beuving en we gaan natuurlijk rustig verder met heerlijke filmmuziek. En eh, zoals u weet beginnen we het tweede uur altijd met een enorme knaller.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 is natuurlijk de hele lange uitvoering uit de soundtrack. En niet eh, tot eh, vier minuten samengevat eh, bekendste uitvoering van A Brand New Day. Dus ik wil het hierbij laten. A Brand New Day, Quincy Jones, The Wiz. Ja, wat gaan we daarna draaien? Eigenlijk, ik weet niet of u vanavond gel gegeten... maar mossels zijn uitermate lekker. En ja, ik ben nogal onder de indruk van de film L'amour des moules... En het is een eh, film over, eigenlijk een documentaire over eh, de mosselvangst en alles wat met mossels te maken heeft. Of mosselen, zoals we hier zeggen. En eh, ja, die, die, die soundtrack wordt eigenlijk gezongen door een Vlaamse artieste die ik nergens kan vinden. Ze heet René Sies. En die heeft in de documentaire dus de, ja, de thema gezongen. L'amour de Mou. Prachtige nummer. Is gecomponeerd door Tuur Florisone En de enige uitvoering die je kan vinden is van Erik Vloeimans en Jorg Brinkman. En eh, ja, Oliver Cinema staat hier op. En een jazz-cd. En ja, ik wil het toch nog even laten horen. Want het is eh, mooie muziek. L'amour de Mou. L'amour de moule. Eh, Erik Vloeimans op uh, trompet, Tuur Florizoor, accordeon en Jorg Brinkman op de bas. En dat komt allemaal van een prachtige cd Oliver Cinema van Erik Vloeimans. En als je echt René zelf wil horen zingen... dan zou je toch naar YouTube moeten en de trailer van de film L'amour de moule eh, zelf opzoeken. Dan hoor je haar zingen. En ja, dat heeft wel wat. Ja, dan kom ik terecht bij een van mijn favoriete filmcomponisten. En dat is Michel Legrand. En die heeft heel veel films eh, op zijn naam staan. En onder andere de Thomas Crown Affair. En daar zijn verschillende uitvoeringen van gemaakt. En ik zal beide eh, versies laten horen. Deze muziek is van uh, Michel Legrand. Een bekende song uit die film is The Windmills of Your Mind. En daar begin ik ook mee. En de, dit verhaal gaat over Thomas Crown, een belangrijke zakenman... die een gewaagde bankoverval uitdenkt heeft hij het geld helemaal niet nodig. Wat hij wel zoekt is de kick van de overval, de adrenalinestoot die je krijgt als je weet ontsnappen. Vicky Anderson is een verzekeringsregisseur die de boef altijd weet te pakken. Maar deze keer is ze misschien wel verliefd om de boef te pakken. Luister naar de fantastische klanken van Michel Legrand... The Windmills of Your Mind, de Thomas Crown Affair film uit 1968. van Michel Legrand, de man die er wel wat van kan. En eh, ja, ik zal direct beide films vergelijken. En eh, de remake, zal ik maar zeggen. En dit is ook nog een nummer uit de oorspronkelijke film, de film uit 1968. In die film speelde trouwens Steve McQueen, Faye Dunaway de hoofdrollen. En dit is het nummer getiteld Chess Game. Michel Legrand weer. schitterend nummer natuurlijk. Het titel Chess Game. En als je van percussie houdt. En ja, de instrumenten komen eigenlijk allemaal aan bod. Hè? Eh, steeds in de korte solo. Maar ook de orchestratie, arrangement is schitterend. Grand die kan er wat van. Chess Game uit de eh, film, de soundtrack Thomas Crown Affair. Maar die Thomas Crown Affair, die is ook nog een keer een remake van gekomen. En die is, dacht ik, moet ik eens even kijken op de lijst voor wanneer die precies is. De eerste was van 1968 en de tweede is van 1999. En eh, er werd de hoofdrol gespeeld door Pierre Brosnan en René Russo. Eigenlijk hetzelfde verhaaltje. Een uh, miljardair, Thomas Crown is het zat, maar die kan eigenlijk alles doen wat hij wil. Maar eh, er zijn een aantal dingen die hij niet kan krijgen. Dat zijn de beroemde schilderijen. Het stelen van kunst is eigenlijk zijn hobby geworden. En dat gaat hem meer lukken. En dan wordt er een verzekeringsagent opgezet die hem probeert te snappen. Uit die soundtrack ook twee nummers eigenlijk eh, ja, meer van deze tijd. Windmills of Your Mind. Chico O'Farrell. Luister maar. Deze tijd, hè? Nou, deze tijd. 2000. Ook weer 14 jaar geleden. Een beetje meer jazz. Ja, toch goeie thema, En het volgende nummer, dat deed me ook weer denken aan eh, Santa Esmeralda... wat ik in het eerste uur gedraaid heb. En dat is het nummer Cinnamon van eh, Nina Simone. Eigenlijk wel een, een bijzonder nummer. Mooi introotje. Simone, uh, uit de movie Thomas eh, Crown Affair, de remake. Ja, mooi. Misschien eh, herkent u dit ook wel. geprezen David Bowie. Wild is the Wind. Afgelopen zaterdag mooie documentaire over David Bowie. Ik weet niet of het in een film gebruikt is. Maar wat wel zo is, er is een film getiteld Wild is the Wind. En ja, die wil ik u toch even laten horen.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 Let the was natuurlijk de vocale versie Wild is the Wind. Gezongen door Johnny Mattis. Stond op de cd, de soundtrack van Wild is the Wind. Ik doe ook toch de instrumentale versie, want die vind ik gewoon mooi. Hier komt die. vader van de familie heeft genoeg van de eenzaamheid die ontstaan is... door het overlijden van zijn vrouw en laat haar zus overkomen uit Italië... om zijn tweede vrouw te worden. Door rouw en familiegelijkenis is hij echter niet in staat... zijn dode vrouw van zijn levende te onderscheiden. Ja, een, een mooi gegeven. Ik heb de film niet gezien. Ik vind de muziek prachtig. Zeker de titelsong Wild is the Wind. Al moet ik zeggen dat ik de uitvoering van David Bowie ook schitterend vind natuurlijk. Als je, eh, die heeft deze fantastische muziek gemaakt. Dan kom ik weer terecht bij Dimitri Tomkin. Waar ik in het westen een kwartiertje ook wat eh, van gedraaid heb. En Dimitri Tomkin is natuurlijk ook heel bekend geworden... van de, de soundtrack The Guns of Navarone. Volgens mij een film die iedereen wel gezien heeft. En dit is de, de openingstune daarvan. Greece and the islands of the Aegean Sea have given birth to many myths and legends of war and adventure. And these once proud stones, these ruined and shattered temples, bear witness to the civilization that flourished and then died here. And to the demigods and heroes who inspired those legends on this sea and these islands. But though the stage is the same, Ours is a legend of our own times, and its heroes are not demigods but ordinary people. In 1943, so the story goes, 2,000 British soldiers lay marooned on the tiny island of Keros, exhausted and helpless. They had exactly one week to live, for in Berlin the Axis High Command had determined on a show of strength in the Aegean Sea to bully neutral Turkey into coming into the war on their side. The scene of that demonstration was to be Keros, itself of no military value, but only a few miles off the coast of Turkey. The cream of the German war machine, rested and ready, was to spearhead the attack. And the men on Keras were doomed unless they could be evacuated before the Blitz. But the only passage to and from Keras was guarded and blocked by two great, newly designed radar-controlled guns on the nearby island of Navarone. Guns too powerful and accurate for any Allied ship then in the Aegean to challenge. Allied intelligence learned of the projected Blitz only one week before the appointed date. What took place in the next six days became the legend of Navarone. Verone. Muziek Dimitri Chomkin eh, ja, eigenlijk een, mooie cd. Een beetje bombastische muziek natuurlijk. 60 jaren. Maar eh, volgens mij is deze film Guns of Navarone... ieder jaar minstens één keer op televisie. Op één van de verschillende zenders. Dus je kon hem altijd zien. Een oorlogsfilm die toe doet. Mooie film. Gregory Peck in de hoofdrol. David Niven. Uh, ja, de moeite waard. En ook de muziek. Dimitri Chomkin. Ja, dan een nieuwe film die vanaf 16 oktober in de bioscopen draait. Gemma Bovary. Eh, Martin, een uh, dorpsbakker in Normandië, ontmoet op een dag de mooie Gemma Bovary. Zij en haar man Charles zijn vanuit Londen naar Normandië verhuisd... maar al gauw verliest Normandië zijn aantrekkingskracht op Gemma... en begint ze zich danig te vervelen. Gaandeweg is er van de liefde voor haar man nog weinig over... en blijkt dat Martin een allerminst onschuldige rol in haar leven zal spelen. Gemma Bovary, vanaf 16 oktober in de bioscoop. En ehm, ik draai ervan Le Mariage de Gemma. ook veel Franse films eh, de muziek bij gemaakt. Ja, dan kom ik bij Bright Star. Eh, daar is muziek van eh, Mark Broadshaw En de titelsong Bright Star. Een bijzondere film is dat. Op zich zit er niet zo gek veel muziek in. Maar ik wil het toch een paar stukjes laten horen. Omdat dat eigenlijk wel heel bijzonder is. Bright Star. Would I were steadfast. As thou art. not in lone splendor, hung aloft the night and watching with eternal lids apart. Nature's patient, sleepless ceramide. The moving waters at their priest like task of pure ablution round earth's human shores gazing on the new soft fallen mask of snow upon the mountains and the moors. <laughs> Yet still steadfast, still unchangeable, pillowed upon my fair love's ripening breast. still to hear her tender taken breath. And so live ever, or else swoon to death. Ja, dit is het verhaal eh, tussen de 19e-eeuwse poëet John Keats... en zijn buurmeisje Fanny, een eigenzinnige modestudente. Ja, er ontstaat liefde tussen die twee. Maar de muziek is toch heel bijzonder. Eigenlijk zo simpel, maar heel mooi. Ik laat er nog één uit deze soundtrack horen. Soundtrack Bright Star. Mark Broadshaw, componist. Ode to a Nightingale. My heart aches, and a drowsy numbness pains my sense, as though of hemlock I had drunk, or emptied some dull opiate to the drains one minute past, and Lethe woods had sunk. Tis not through envy of thy happy lot but being too happy in thine happiness, that thou light-winged dryad of the trees, in some melodious plot of beechen green and shadows numberless, singest of summer in full-throated ease. Oh, for a draught of vintage that hath been cooled a long age in the deep delved earth, tasting of flora and the country green, dance and Provençal song and sunburnt mirth. Oh, for a beaker full of the warm south, full of the true, the blushful hippocrene, with beaded bubbles winking at the brim and purple stained mouth, that I might drink and leave the world unseen, and with thee fade away into the forest dim. Fade far away, dissolve and quite forget what thou among the leaves hast never known the weariness, the fever, and the fret. Here where men sit and hear each other groan. Where palsy shakes a few sad last grey hairs. Where youth grows pale and spectre thin and dies. Where but to think is to be full of sorrow and leaden eyed despairs. Where beauty cannot keep her lustrous eyes, or new love pine at them beyond tomorrow. Away! Away, for I will fly to thee, not charioted by Bacchus and his pards, but on the viewless wings of poesy, though the dull brain perplexes and retards. Already with thee, tender is the night, and haply the queen moon is on her throne, clustered around by all her starry phase. But here there is no light save what from heaven is with the breezes blown through verdurous glooms and winding mossy ways. I cannot see what flowers are at my feet, nor what soft incense hangs upon the boughs. But in embalmed darkness guess each sweet... with the seasonable month endows the grass, the thicket and the fruit tree. Ja, dat is een bijzondere soundtrack. Dus waarin uh, eh, gedichten als het ware worden voorgelezen door die Keats. En uh, ja, de acht, prachtige achtergrondmuziek. Eh, uh, en ook de dames die erbij zingen. Bijzondere cd, Brightstar, Muziek van Mark Bradshaw. Hij heeft ook muziek gemaakt bij Top of the Lake, een tv-serie. Ja, en dan komen we toch weer bij een, eh, een componist waar ik regelmatig wat van draai. En ook deze keer weer. En, eh, dat, is een, dat is uit de film Angel. Een film die gaat over het verhaal over de opkomst en de val van een jonge extrinsieke schrijfster Angel Deverell. Vroeg in de 20e eeuw. Ze bezat een groot gevoel voor verbeelding en weigerde de wereld om haar heen te accepteren zoals deze was. In plaats daarvan creëerde ze haar eigen wereld, haar eigen realiteit. De film is getiteld Angel, film uit 2007. Regie François Ozon. En dan is de muziek natuurlijk van Philippe Gombi. Eh, eh, en het eerste nummer wat ik laat horen is... Uh, The Real Life of Angel Deverell. Through the sad heart of Ruth... Philippe Rombi. Eh, het volgende nummer uit deze soundtrack is Inspiration. muziek uit de soundtrack Angel. Film uit 2007. Eh, regie eh, François Ozon. Muziek eh, Philippe Rombie. het Angel Theme. zover de soundtrack Angel. Ik doe nog een uit de swimmingpool. En dat is dat mooie liedje van François Hardy. Trouw me. Trooi me. de klanken François Hardy uit de film The Swimming Pool. En dan is het de hoogste tijd voor de muziek waar we altijd mee eindigen in dit programma. Dat is natuurlijk Dan La Maison. Ik hoop dat je weer met plezier geluisterd heeft naar CFN eh, eh, Cinema met filmmuziek, western, pop, klassiek van alles wat...